Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Verenigde Staten stellen in hun defensiebeleid niet langer de strijd tegen het internationale terrorisme centraal. In plaats daarvan gaan de Amerikanen zich richten op de concurrentie met andere grootmachten, zoals China en Rusland. Minister van Defensie Mattis zei bij de presentatie van de nieuwe strategie dat de VS rekening moet houden met de toenemende dreiging van die landen. Hij waarschuwde de landen ook. Als jullie ons uitdagen, komt dat jullie duur te staan, zei hij. De minister riep het congres op om meer geld uit te trekken voor de krijgsmacht. De regering Trump wil het defensiebudget dit jaar met zo'n 50 miljard euro verhogen. In het onderzoek naar de zogenoemde insulinemoorden is vorige week een derde lichaam opgegraven. Een man van 21, Rahid A. uit Rotterdam, wordt ervan verdacht dat hij meerdere bewoners van verpleeghuizen heeft omgebracht door hun een overdosis insuline toe te dienen. Vorig jaar werd hij opgepakt. A. wordt van drie moorden verdacht, van vier andere sterfgevallen wordt onderzocht of hij erbij betrokken is geweest. Het waren alle bewoners die in verpleeghuizen woonden waar A heeft gewerkt. En wetenschappers hebben ontdekt welke ziekte waarschijnlijk heeft bijgedragen aan de val van het rijk van de Azteken in Midden-Amerika. In de 16e eeuw, kort na de verovering door de Spanjaarden, maakte een ziekte veel slachtoffers. Die bezweken vaak al in een dag of drie. Het verzwakte rijk stortte door de epidemie volledig in. Eeuwenlang was onduidelijk welke ziekte dat nu precies was. Nu denkt een internationaal team van wetenschappers dat het om een salmonella-besmetting ging. Ze hebben het DNA van Azteekse skeletten geanalyseerd. En door die salmonella-besmetting kregen de slachtoffers massaal buiktyfus. Vele stierven daaraan. Het weer, buien, kans op hagel en onweer. Vannacht even minder buien, maar in het noorden en oosten kan het plaatselijk nog glad zijn.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 Ja, zie in, zin in, zie het sessions. Oh, jezus. Eh, die cola ook hier allemaal. Een uur lang nou. In de mix, the one and only. DJ Dion zit hier. Wat? Suiker. Wat zeg je? Heb je een beetje gebrek aan suiker? Ja, ik denk dat het eh, de, die Zero Cola tegenwoordig is. Eh, de, light Zero, alles. Nee, ik ben super energiek. Dus ik denk, ja, ik moet wat minder suiker. <laughs> dus ik ben benieuwd of ze een beetje gaat knallen vanavond. Heel knallen. In ieder geval... White Chocolates vanavond. Wat, witte Tony. Je hoort hem straks. Nu, Dion Sydney met See Sessions in de mix. hell, just what the hell, yeah. just what the hell your situation's your creation Why so complicated? It's safe to say that I'm patient I have not got to wait seem to get through to you, no Lord knows I've tried Every conversation sounds the same now Could it be that I Try, try, try One too many times hell you want. want. Had zomaar gekund. Er zit ook niemand onder de DJ-boot. Dit zou zomaar eens een nieuwe Chocolate Puma kunnen zijn. Onder de alias White Chocolate. Dit is See It Sessions. Ga er rustig voor zitten of liggen. Tot aan 11 uur. In de mix. Thank you. got a trace, I lose you just as fast. All of the places I'm searching. Why am I chasing what I never had? Your love's like a hidden and run. Life brings and you let it burn. You know when you return that I'm gonna be, I'm gonna be there. Caving when I hear your words. Same thing what I never learned. You know when you return that I'm gonna be, I'm gonna be there. you. I'm a dream. 2018. En alle aan het mooie komt een einde, zo ook aan deze See It Sessions. DJ Dion Sydney, mag ik jou bedanken voor deze waanzinnige mix weer. En ja, onthoud goed waar je het eerst hebt gehoord, hè. White Chocolate, de kreunende plaats. En ja, volgende week vrijdag zijn we gewoon weer bij je hoor. De vrienden van de radio. Met een nieuwe frisse fruitige line-up. De enige die in de line-up nooit veranderen. Dat zijn Dion Cindy en mijzelf, DJ JK. Ik zeg volgende week vrijdag.